Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt de portemonnee om kinderen beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Er was al 400 miljoen euro vooruitgetrokken en daar komt nog eens 200 miljoen bovenop. Marijke staat voor de klas en vertelde eerder al dat goed kunnen lezen echt superbelangrijk is. Alleen op de basisschool al bij rekenen moet je lezen met verhaaltjes sommen. Begrijp het lezen vraagt om lezen, aardeskunde, geschiedenis... Eh, biologie, natuur, al dat soort vakken. Daar moet allemaal bij gelezen worden. Dus daarom is dat eigenlijk wel heel erg belangrijk. Het extra geld gaat naar de scholen die het het hardst nodig hebben. De groepen worden daar kleiner en kinderen die dat nodig hebben kunnen bijles krijgen. TV-producent ITV komt zodra het kan met een update over het onderzoek naar de Voice. Slachtoffers vinden dat het allemaal veel te lang duurt. Een extern bureau is er al meer dan een jaar mee bezig. Een aantal slachtoffers deed hun verhaal, maar ze hebben sindsdien niet meer van de onderzoekers gehoord. En door de stakingen in Duitsland was het daar vanmorgen drukker op de weg... maar een chaos was het niet, zegt de Duitse ANWB. Het bus, trein, tram en metropersoneel staakt voor meer loon. Door de vroege aankondiging van de staking werken veel mensen thuis, denkt de Duitse Wegenwacht. En Wim de Bie is overleden, van Van Koten en de Bie, een legendarisch cabaretduo. In de jaren 70, 80 en 90 maakte zij tv-programma's met allemaal typetjes. Wim de Bie speelde onder meer een oud-leraar Duits... die zich boos kon maken om van alles en nog wat, zoals de lente. met die bloemen die maar schaamteloos opengaan... zodat je in die kauken kan kijken. En zie je die, die, die, die vieze meeldraden en die stampers open en bloot harren. Nou, ik heb er niet om gevraagd. Laten ze die viezigheid voor zich houden. Hè? Waarom kan het niet gewoon winter blijven? Hè? Lekker koud, lekker kaal. Wim de Bie was 83. En het weer nog opklaringen met best wat zon... maar ook pittige buien met hagel en natte sneeuw. Vanmiddag is het vaker droog. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door de afsluiting van de A8 Amsterdam richting Zaanstad. De weg is waarschijnlijk tot kwart over twaalf dicht tussen de knopen de Koenplein en Zaandam. Omrijden kan als je op weg bent naar Purmerend via de N247 en de N235. Daardoor is behoorlijk vastgelopen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 3 kilometer, maar wel bijna anderhalf uur vertraging.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 Nothing to my z'n allen in een cirkel rond de tafel. Zie om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stuk is heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik goed was zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik zou het laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Als ik grond was, zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik grond was, dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag is Wim de Bie overleden. Met Kees van Koten vormde hij jarenlang een duo op radio en tv. In programma's als het Simplistisch Verbond, Coat en Bie en Cake op de Week... gaven ze in de jaren 70, 80 en 90 commentaar op het nieuws... waarbij ze veel gebruik maakten van typetjes. Wim de Bie was al geruime tijd ziek, hij was 83. Kledingketen Scotch Soda is overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. De winkelketen vroeg vorige week faillissement aan. Het bedrijf heeft in Nederland 800 werknemers. Wat er met hen gebeurt is nog niet bekend. Door de stakingen in Duitsland was het daar vanmorgen drukker op de weg... maar een chaos was het niet, zegt de Duitse ANWB.